4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft voor drie steden de noodtoestand afgekondigd. In Port Said, Suez en Ismailia geldt de komende 30 dagen onder meer een avondklok. In Port Said vielen zaterdag zeker 30 doden bij rellen die uitbraken nadat 21 hooligans ter dood waren veroordeeld. Ze kregen de straf voor hun rol bij de hevige voetbalrellen van vorig jaar in de havenstad. Gisteren was het opnieuw onrustig in Port Said. Vrijdag werd in veel steden betoog tegen president Morsi. Veel Egyptenaren vinden dat hij te veel macht naar zich toe heeft getrokken. In Ismailia werd een bureau van de partij in brand gestoken. De Israëlische oud-premier Sharon, die al zeven jaar in coma ligt... toont significante tekenen van hersenactiviteit. Volgens een team van Israëlische en Amerikaanse onderzoekers... reageert hij op externe prikkels. De hersenactiviteit bij Sharon nam verder toe... wanneer hij foto's van familie te zien kreeg. En ook reageerde hij op de stem van zijn zoon. De resultaten betekenen niet dat Sharon wakker aan het worden is. De kans dat hij opstaat uit bed is heel erg klein, zeggen de onderzoekers. Maar de oud-premier liet volgens hen wel veelbelovende reacties zien. De 84-jarige oud-premier ligt sinds 2006 in coma na een zware beroerte. Een Amerikaanse pastoor is in Iran veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De Amerikaan zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedreigen van de staatsveiligheid... door een netwerk van kerken op te zetten. De pastoor is van Iraanse afkomst. Hij trouwde met een Amerikaanse en verwierf zo in 2010 het Amerikaanse staatsburgerschap. Afgelopen jaren reisde hij meerdere keren tussen de VS en Iran. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt het vonnis... en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating. Dan het weer. Het is droog, maar tegen de ochtend toch wat regen. In de middag dan weer droog en ook zonnig. Temperatuur rond een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. De Nacht van het Goede Leven. Met Adeline van Leer. Mm. de Tollefsen. Helaas alweer een tijdje woonachtig in het mooie Zweden. Uh, hoorspel op herhaling. Eh, mijn bedrijf. Geschreven en geregisseerd door Bert Kommerij, hè, met dank aan de RVU. En tegenwoordig dan dus de NTR. Nou, in deel 1 konden we horen dat eh, eh, direct na de komst van uh, Elsa Gorter-Schot-Hagedaar... de nieuwe directrice van Mijn Bedrijf... er een hardnekkig gerucht de kop opsteekt. Zij gaat een bijzondere commissie in het leven roepen... en een nieuwe koers gaat zij bepalen. in deel 2 werd men bang voor een reorganisatie, vallen er ontslagen... En vorige week in deel 3 eh, kwam Boebi Verheul, een oud-werknemer van mijn bedrijf, onverwachts langs. Na een periode van twijfels en ziekte was hij weggegaan bij mijn bedrijf... om bij een commercieel bedrijf te gaan werken. Maar goed, laten we gaan luisteren. U gaat zo dadelijk luisteren naar de vierde en laatste aflevering... van de vierdelige hoorspelserie Mijn Bedrijf. Over de onstuimige ontwikkelingen binnen een klein bedrijf. Gezien door de ogen van de conciërge. De wereld is aan het veranderen. En mijn bedrijf moet mee. Maar hoe? In dit hoorspel spelen de woorden de hoofdrol. Zij onthullen en verhullen, manipuleren en sturen, spreken de waarheid en liegen. Maar hoe machtig zijn woorden? En hoe moeten we ze begrijpen? Luistert u naar Mijn Bedrijf. Mijn naam is... Ivo Eigenraam. En dit is mijn bedrijf. Ik heb mijn eigen kamer met de computer direct achter de postkamer naast de balie. Meestal ben ik de eerste die het gebouw binnenkomt en de laatste die verdwijnt. Ik heb de sleutels. Mijn taken zijn gebundeld. Ik controleer de koffiemachines en de snoepautomaten... ruim prullenbakken op, vuile kopjes... zorg dat er genoeg papier in het kopieerapparaat zit... koop brood en koek voor tussen de middag... en soms lap ik een raam. In de kantine heb ik mijn eigen beker, bord en bestek. Iedereen weet dat. Ik praat niet. Nooit gedaan. Je hoort het wel vaker, mensen die niets zeggen. Die zoals dat heet gestopt zijn. Ik ben echter nooit begonnen. Mijn moeder wacht nog steeds op het eerste woord uit mijn mond. Het komt niet. Ik ben 38. Het is geen ziekte, het is een besluit. Dat zijn twee verschillende dingen. Sommigen denken dat ik een spel speel. Een heel ernstig spel. Aan mijn hersenen mankeert niets. Het heeft ook niets met angst te maken. Mijn opa had hetzelfde en die was glazenwasser in een grote stad. In winkels gebruik ik briefjes of ik wijs. Ik kan goed schrijven. Een ander bijkomend voordeel is dat ik geen telefoons hoef op te nemen. In oktober kreeg mijn bedrijf een nieuwe directrice. Iedereen heeft dat geweten. Elsa Gorter-Schot gunaar. Vanaf de eerste week voerde zij gesprekken met het voltallig personeel... ter kennismaking, één voor één. Dat gebeurt wel vaker. Een nieuwe directrice die kennis maakt met het voltallig personeel... inclusief de zittende leiding. Soms is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Zeker als je zo groot bent als mijn bedrijf. Alleen Elsa Gorter-Schot-Hagenaar deed het anders. Zij nam alle gesprekken op met een kleine cassette recorder. 60 minuten per gesprek. En mijn nieuwe taak bestond eruit om alle cassettes uit te schrijven. Woord voor woord. In opdracht van Louise Haak, omdat Antoinette Spoel het altijd zo druk heeft. Voor het archief. Vanwege mijn stilte. Mijn stilte maakt mij heel betrouwbaar. Vanaf de eerste dag dat Elsa binnenkwam, was er een gerucht. Een gerucht wat in de loop der tijd alleen maar groter werd. Ze zou na de grote gespreksronde een bijzondere commissie samenstellen. Een commissie die de toekomst van mijn bedrijf zou bepalen. Een commissie met verstand van zaken. Wie er in deze commissie zitting zou nemen, bleef onbekend. Iedereen sprak erover, behalve Elsa Gorterschot-Hagenaar. Een grotere dienst kon zij het gerucht niet bewijzen. Elsa was een kleine vrouw van 1,60 meter. Ze liep altijd recht. Vaak droeg zij dezelfde kleren. Haar uniform bestond uit een lichtgrijs mantelpak... met gekleurde kousen en een zware hak onder iedere schoen. Ze had een rond gezicht, stijl bruin haar tot op de schouder... en spitse lippen. Men zei dat ze 50 was, maar zo zag ze er niet uit. De eerste dag droeg zij een dophoed. Daarna niet meer. Twee maanden hebben we naar elkaar geknikt. In de gang of tijdens de lunch. Tot op een donderdagavond in december om veertien minuten over tien. Ik wilde afsluiten. Ik liep door de lange gang op weg naar de kantine... toen ik zag dat haar deur open stond op een kier. Het gebouw was stil. Het licht in de gang was al uit. Ik was de laatste, dacht ik. Ik duwde de deur open en zag haar liggen in het vale licht van de oranje lantaarns buiten. De lampen binnen waren uit. Ze lag op de kleine lage sofa in de hoek. Met haar knieën opgetrokken, leunend tegen de muur. Ze had haar schoenen nog aan. Ik bleef in de deuropening staan en keek. Haar hoofd lag schuin op een kussen. Haar mond hing open. Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb. Moest ik haar wakker maken? Dit was nog niet eerder gebeurd. Ze ademde rustig. Eén hand lag in haar schoot, de ander bengelde net boven de grond. Op haar buik was een grote stapel papier omgevallen. Alsof zij was weggedommeld onder een deken van memo's, notulen en verslagen. Ivo raam. Zij had mijn naam genoemd. Ik had het goed gehoord. Maar hoe kon zij weten dat ik het was? Ben jij dat? Ze bleef stil liggen. Ik had het idee dat zij mij betrapte op iets wat ik nooit had mogen doen. Ik had een deur geopend die al open stond. Blijf je daar staan? Je zou ook binnen kunnen komen. Wat sta je daar te kijken? Ik deed een stap vooruit. Nou? Nu stond ik in haar kamer. Doe ze licht aan. Oh nee, laat ook maar. Laat maar. Stond je daar al lang? Iedereen is zeker al weg. Hoe laat zou het zijn? Ik zag dat zij zich uitrekte en gaapte. De papieren vielen op de grond. Jij gaat iets voor mij doen, Ivo. Zou jij iets voor mij willen doen? Zou je iets voor me kunnen halen uit de kantine? Iets zoets. Iets zoets? Ik draaide mij om en liep terug door de donkere gang naar de kantine en pakte een goede beker. Zij dronk haar koffie zwart met suiker, dat wist ik. Ik liep achter de moderne vitrines langs en opende de kast. Ik wist dat er nog vier gevulde koeken lagen, verpakt in plastic folie. Ik zette de koffie op een dienblad, haalde de koeken uit de folie... legde ze op een bordje, zette het bordje naast de beker... en liep door de donkere gang terug naar haar kamer. Zij lag nog steeds op de sofa. Alleen haar rechterbeen stak omhoog, de lucht in. Oh. Zij was bezig haar kousen uit te doen. Ja, ja, ja hoor. Ja, dankjewel. Oh, ja, nee, geef maar. Kom maar. Ja, zo. Ja. Ze wilde een slok nemen, maar de koffie was nog te heet. Mm. Oh, jee. Ik bleef naast de sofa staan. We hebben al heel wat communicatie achter de rug, hè? Zei ze. Was het veel werk? Ik heb het allemaal nog eens teruggelezen. Aan papier geen gebrek. Ze reikte met haar hand naar de grond, pakte een willekeurig vel... bracht het dicht bij haar gezicht en las. Mijn bedrijf mag niet door alle ontwikkelingen ten onder gaan. Weet jij nog wie dat gezegd heeft? Ach, Ivo, wie het langste stil is. Nooit gedaan? Beetje praten. Wil je ook een koek? Wil je niet even zitten? Ik keek om mij heen. De enige stoel in de kamer stond achter haar bureau... Ik stapte over de papieren heen en ging zitten. Ik hoefde geen koek. Ik zag dat ze over de rand van haar kopje in mijn richting keek. Eigenlijk ben jij een witje, zei ze. De stilte tussen twee woorden in. Heb je het ooit geprobeerd? Misschien op een moment dat je alleen was? Dat niemand je hoorde en zag? Beetje stiekem? Hm? Misschien heb je iets gezegd en toen snel om je heen gekeken. Misschien ben je geschrokken van je eigen stem. Keek je een beetje geschrokken om je heen en zag je dat er niets veranderde aan de wereld. Dat ondanks jouw stem alles doorging. Je snapt wel wat ik bedoel. Dat kan. Want alles blijft zoals het was. Wat je ook zegt. Dat je dat denkt. Dat je dat gevoel hebt. En dat je toen besloten hebt om het nooit meer te doen. Misschien zei je niet het juiste. Ik wou dat ik dat kon. Maar ik kan me dat niet permitteren. Want ik ben directrice. Hij moet directrice dingen zeggen. alles wat ik zeg moet juist zijn. En er mogen geen witjes in zitten. Ik mag ook geen onzin verkopen. Het moet allemaal waar zijn, wat ik zeg. En vol overtuiging. En het liefst ook nog met, met bezieling en visie. En dan maar hopen dat ook iedereen overtuigd en bezield raakt. Humor, gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Want voor je het weet voelt iemand zich gekwetst. Maar dat hoor je dan weer van een ander. Zodat je degene die zich gekwetst voelde er nooit over kunt aanspreken. Want misschien verstoor je dan een collegiale relatie. Waardoor ik onverschillig en ongeïnteresseerd overkom. Ach, achter ieder mens zit een verhaal, toch? Soms zou je willen dat het niet zo was. Misschien is mijn bedrijf al lang ten onder gegaan, alleen is het nog niet officieel. Heeft niemand het door? De wereld zit raar aan elkaar, Ivo. En wij maar denken dat we het zelf zijn. Hé. Hoor je dat? Vraag jij je ook af wie dat zou zijn? Welk toestel zou het zijn? Misschien is het wel een verkeerd nummer. Of komt iedereen? Mij overkomt dat wel eens. Nou, daar zitten we dan. <laughs> De directrice en haar conciërge. <laughs> Oh, is het geen grap. <laughs> Oh, is het allemaal niet één grote grap, hier? Zie je niet? Weet je, het is nooit mijn ambitie geweest om directrice te worden. Dat zou je misschien verbazen, en toch is het zo. Ik ben benaderd, ik ben gevraagd. En ik heb ja gezegd. Ik ben geen planner. Nooit geweest. Ik ben ook niet iemand die het eerste woord neemt. Wij behoren wat dat betreft tot dezelfde categorie, jij en ik. De categorie die vindt dat als je niks te zeggen hebt, dat je dan ook niks moet zeggen. En als iets al gezegd is, moet je dat niet nog eens gaan zitten herhalen, toch? Ik ben ook vrij efficiënt wat praten betreft, hoor. Ik kan heel goed zwijgen. Ja. Ik heb ook heel lang in de journalistiek gewild. Maar op het advies van mijn vader en de docenten op mijn school ben ik rechten gaan studeren. Ze zagen in mij iemand die wel paste bij een rechtenstudie. En ik geloof dat ze daar wel gelijk in hebben gehad. Ik voel me thuis bij de manier van denken die je daar aangeleerd krijgt. Je leert op een bepaalde manier problemen ontrafelen en analyseren. Dat is het hart van de rechtenstudie. En ja, ik heb daar altijd wel veel aan. Ja. Vind je het raar als ik zo praat? Ik vind het zelf uh, tamelijk raar. Als ik moet stoppen, moet je gewoon weglopen, hoor. Ik blijf hier. Ik ben nog niet klaar. Meestal hou ik werk en privé doorgaans altijd apart, hoor. Maar soms kan dat niet. Dat is moeilijk. Dan neem ik het mee. Of ik blijf erin zitten. Voilà. Als ik een man zou hebben, stel, en je zou hem vragen waar is ze mee bezig, dan zou hij dat niet kunnen zeggen. Maar ja, ik heb geen man. Wel gehad, vroeger. Maar nu niet meer. Ik moet mijn werk en mijn privéleven gescheiden houden. Anders kan ik het niet. Anders kan ik het gewoon niet. Nou ja. Alweer. Ik ga het toch niet opnemen. Oh nee. Je weet niet wie het is? Ik heb tijdens de gesprekken niet veel gezegd. Maar dat was je al opgevallen, zeker? Iedereen weet hoe het verder moet, Ivo. Is je dat ook opgevallen? In mijn positie moet ik het ook weten. Daarom zit ik hier. Welke kant het op moet en hoe. Leiding geven is voor 50% weten wat je doet... en voor 50% doen alsof je het weet. Maar dat laatste is geen optie. Daar heeft niemand wat aan. Men is niet gek. Je wordt gelezen. Wat weet zij wat ik nog niet weet? Ah, ach. Macht. Ik kan niet doen alsof. Alles wat ik zeg of doe betekent iets in de ogen van een ander. Zelfs als ik niks zeg wordt dat geïnterpreteerd. Jij kan zwijgen tot je erbij neervalt, maar ik niet. Aan welke tafel zit ik tijdens de lunch? Of mijn deur open staat of niet? Als ik iets nieuws draag, weet ik dat iedereen dat ziet. Overdressed, underdressed. Het hoort bij het pakket. Dan moet je tegen kunnen. Mijn Geet Grotebroek en ik hebben dezelfde jurk. Zij weet dat niet. Maar ik wel. Ik kwam een keer het parkeerterrein op en zij reed een heel stuk voor me. Ik zag haar in de verte uit haar auto stappen. Dus ik op de rem, zelfde jurk. Toen ben ik naar huis gereden om iets anders aan te trekken. Je moet altijd een beetje opletten in het begin. Niet te opzichtig zijn, vriendelijk blijven, goed luisteren. koffie was op. Ze zette de beker op de grond, ging staan, streek haar rok recht... liep voor het bureau langs en bleef staan bij het raam. Bleef daar lang staan. Buiten was het begonnen te regenen. Het oranje licht van de straatlantaarn streek over de groene wal, een fictieve dijk. Vondst van de architect, het uitzicht... Gras op een helling van 45 graden. Ze keek naar buiten. Ik heb adviseurs. Iedere directrice heeft adviseurs. Ik heb vandaag met ze getelefoneerd. Ik heb vandaag getelefoneerd met mijn adviseurs. Natuurlijk. Telefoneren. Maar weet je wat het gekke is? Mijn adviseurs zeiden vandaag allemaal iets anders. De een zei, doe alles wat ouder is dan 45 de deur uit en verjong. En de ander zei, als je dat doet ben je gek. En dan gooi je alle ervaringen overboord. Weer een ander zei, bepaal je eigen pad. Trek je conclusie en laat iedereen zijn eigen keus maken. Take it or leave it. Fuseer. Behoud je eigen identiteit. Beweeg mee. Houd voet bij stuk. Wees pragmatisch, maar nooit optimistisch. Toon moed, maar wees niet overhaast. Probeer vertrouwen te maken, te wekken. Maar laat je dit niet weerhouden, ook de minder prettige. Ah, nou ja. Je hebt of te maken met een bedrijf wat aan het groeien is... en wat de groeistuipen niet aan kan. Of met een bedrijf wat moet inkrimpen en dat niet aan kan. Of er komt een nieuwe directeur, voilà. En er wordt in één keer iedereen helemaal panisch van. Hoeveel gaat een directeur weg en daar wordt iedereen weer panisch van? Ik bedoel, in feite, elke verandering heeft eh, zijn, eh, hoe heet dat? Reflectie. Bij mijn bedrijf is iedereen heel gevoelig. Dat maakt het anders dan andere bedrijven. Mensen zijn gewoon gevoeliger. En dus ook sneller bang. En als er dan iets gebeurt, dan is het meteen ook, eh, ja... Dan wordt het heel erg opgeblazen en meteen is alles heel, heel erg. Ja, hallo? Wie bent u zo laat? Nee, Elsa Gotterschot Hagenaar spreekt u mee. Ja, natuurlijk weet ik wie u bent. Ik denk eh, u of tien. Nee, ik schrok me rot, dat is alles. Nou, dat gebeurt iedereen wel eens. Nee, ik eh, was gewoon nog wat aan het werk. Pardon? Dat is morgen. Welke commissie? Oh, dat. Ja, nee, eh, ik probeer na te denken. Oh, nou kan dat niet wachten tot morgen? Nee, nee, nee, nee, nee. Alleen. Ik ben alleen. Waarom wilt u dat weten als ik vragen mag? Nou, heel attent. Nou, tot morgen, meneer Van Tongeren. Die wilde weten of er iets bekend was over de commissie... en hoe laat de vergadering begon morgen. Morgen is de vergadering. Ik moet mijn plannen kenbaar maken... Ik zou echt iets moeten gaan doen. Dat wordt van me verwacht. Daar word ik voor betaald. Mijn nieuwe koers gebaseerd op mijn analyse. Ze verwachten dat ik iets ga zeggen. Doet de computer het nog? Zet hem eens aan. En open dan eens een nieuw document op het bureaublad als je wil. Je weet toch hoe dat werkt of niet soms? Zolang ik praat en jij schrijft gaan we de goede richting op. Eh, schrijf maar. Beste... Mensen. Beste mensen. Ehm, hoewel ik pas enkele maanden bij mijn bedrijf ben... Uh, voelt het al als thuis. Punt. Mijn bedrijf is een warme club. Punt. We mogen ons bevoorrecht voelen dat we er werken en trots zijn op onze prestaties. Punt. Ondertussen is er van alles gaande. Punt. Ook bij mijn bedrijf staan we voor grote veranderingen. Punt. punt. Mm. Die veranderingen zijn... onvermijdelijk. Punt. Dingen die vanzelfsprekend en vertrouwd zijn, zullen ter discussie, zullen ter discussie komen te staan. Dingen die vanzelfsprekend en vertrouwd zijn, zullen ter discussie komen te staan, punt. Ja? zullen ter discussie komen te staan. Ja? Ehm zullen ter discussie komen te staan? Ehm, wij... Ehm, nee, wacht. Ja. Wij moeten er alles aan doen... om gezamenlijke oplossingen te vinden, punt. Dat zal, dat, ja, dat zou, veel, vergen, dat zou veel vergen van de leiding, De ondernemingsraad, Dus, nee. Maar ook van alle medewerkers, punt. Openheid, duidelijkheid en werkplezier zijn onze belangrijkste succesfactoren. Openheid, duidelijkheid en werkplezier zijn onze belangrijkste succesfactoren. Punt, ja. Oh. Lijkt wel een troonrede. moet ik nou doen? Maar Hoe moet ik dat weten? Iets. Ergens eh, wat. Niet twijfelen. Nadenken. En het liefst hoog inzetten met je plan zodat je tevreden kunt zijn met een afgekalfde helft. Ze stopte. Ze was gestopt. Ze zat stil, verroerde zich niet, dacht na. Sta jij wel eens voor de spiegel? Vroeg ze. Nu je dat wel eens? En spreek je jezelf dan ook toe? Wie ben ik? Wat wil ik? En klopt het nog wel wat ik nou aan het doen ben? Jezelf opnieuw uitvinden, kan jij dat? Ik denk wel eens dat iedereen in staat zou moeten zijn om naar zichzelf te kijken. Als bestond men niet echt. Ik doe dat vaak. Dan doe ik net of ik een personage ben in mijn eigen script. Verbeelding moet je niet overlaten aan een ander. Ze stond op. Zie hier een vrouw in een lichtgrijs mantelpak in een donkere kamer... met een man die niks zegt. Hij zit op een stoel achter haar computer. Zojuist heeft ze door de kamer geijsbeerd... En daarvoor stond ze heel lang bij het raam. Dan loopt ze naar de deur. Ze liep naar de deur. Hij blijft zitten en kijkt. Zij is een beetje radeloos. Hij zegt niks. Ze liep zonder iets te zeggen de donkere gang op. Ik ben zo weer terug. Ik moet even... Ik hoorde haar de gang inschuifelen. Het is hier donker. Ik zie bijna niks. Ik keek naar het scherm van de computer en las de toespraak. Wijzig. Selecteer alles. Knip. Er stond niets. Het kon op ieder bedrijf van toepassing zijn. Het was niet zo dat er leugens stonden. Het was alleen zo algemeen. Er was geen sprake van niveau. Vooral dit laatste woord liet me niet los. Tegelijkertijd werd ik onderbroken door een gedachte... die steeds grotere vormen aannam. Als iedereen wist, behalve zij, hoe het verder moest... Waarom dan ik niet? Natuurlijk had ook ik mijn eigen stappenplan ontwikkeld in de loop der weken. Droomperspectieven voor een droombedrijf. Van een roestig geheel naar een glanzend en stootvast, gezond en goed functionerend bedrijf. Ik bracht mijn handen naar het toetsenbord, ging rechtop zitten en begon. Beste mensen. stopte. Elsa was teruggekomen. Ze stond in de deuropening met haar armen slap naast haar lichaam. Ze schudde haar hoofd. Leek de juiste woorden niet te vinden. Er is net zoiets raars gebeurd, zei ze. De eerste dag dat ik hier kwam, bezocht ik het invalide toilet. Ik had het pas door toen ik zat. En de vorige dag had ik een wandeling gemaakt door het bos. En toen ik weer op wilde staan, viel er een kastanje uit mijn jasje. Ik heb die kastanje op de smalle regel boven de spoelbak gelegd. Zeg maar gewoon, zomaar, zonder bedoeling. Een paar dagen later bezocht ik hetzelfde toilet en toen zag ik iets merkwaardigs. Naast mijn kastanje had iemand anders een tweede kastanje neergelegd. Op dezelfde regel van het invalide toilet. Waar volgens mij nooit iemand komt. Tenminste, ik wist niet wie daar iets had neergelegd. Dus daar lag mijn kastanje naast die andere. En weet je wat ik toen gedaan heb? Ik heb mijn kastanje helemaal naar de linkerkant van de regel geschoven... en de andere heb ik laten liggen. Een dag later bezocht ik hetzelfde toilet... en zag dat iemand de tweede kastanje, die ik dus had laten liggen... helemaal naar de rechterkant van de regel had geschoven. Er was sprake van contact, zeg maar. En in de dagen die volgden ontstond een soort communicatie tussen die twee kastanjes. Ze lagen naast elkaar, op elkaar. Even was er één twee dagen weg, maar die kwam later weer terug... in de vorm van een mooi groen steentje... waarop ik de overgebleven kastanje verving. Een heel mooi glasscherfje. En nu zijn ze weg. Zomaar, ineens. Allebei. Een gele droogbloem. En de wijzerplaat van een heel klein horloge. Gaar, hè? Wie zou zoiets nou doen? Wie doet nou zoiets? U heeft geluisterd naar Mijn Bedrijf, een vierdelige hoorspelserie van Bert Kommerij. Met Joost spijkers Egwald als Ivo Eigenraam en Leni Brederveld als Elsa Gorterschot Hagenaar. Geluidsvormgeving Jaap Vermeer, adviezen Piet Marsman, eindredactie Vincent van Merwijk, met dank aan Onno van der Stelt. Mijn bedrijf is een RVU radiodrama-productie 2005. Wilt u dit programma nog eens beluisteren, dan kan dat. Ga naar rvu.nl en zoek Hoorspelen. Dank, dank RVU en NTR dat ze dit allemaal mochten herhalen. Kijk ook op de site van... Eh, ja, nou ja, ik bedoel, die, die site rvu.nl die is natuurlijk helemaal niet meer te vinden. Bestaat helemaal niet meer. Dus kijk op bertkommerij.ntr.nl. We gaan naar 1974. Voor het eerst treden dan eh, Bobby Bland en B.B. King samen op. Bobby had already said that we should pick up the tempo a little bit. But until I can get my throat together here, I think I try here. Thank you. Some people say that the kind of blues when you're playing the kind that we're getting into now are slick blues. And I don't think so. I just think they're telling it like it is. So I want to talk to you for just a minute as well as play a little bit my boss, Marv, told me a while ago that if I wanted to talk a little, it was all right. So say anything you want to say, son. Oh, thank you. My other boss, Bobby yeah. Bland, says it's okay. I'm behind you. I told you, say So what I want to talk about... What? people. Like Bobby Bland, for instance. You see, some people have a person that they've been with for a long time and and they really don't want to get rid of them. They just want to jack them up a little bit, you know, make them do a little better. You're talking good, son. Top up. Can I tell them some more? Yeah, top good. So for some reason or another, they're afraid to tell them bye because they really don't want to get rid of them. But then there are, I figured there might be somebody in the audience that is trying to get rid of somebody. Yeah. So I'm going to say a few words that you might but want to say to yours. So if you're sitting close to yours, slide up a little closer. You might even give them a little drink of whatever you're drinking. And if I say the right words, just look them straight in the eyes, but don't stare at them. Or if you hold the hands, squeeze the hand a little bit, you, you know, like that. yeah. Now, if you didn't bring yours with you, shame on you. Don't grab nobody else. If you couldn't borrow nobody else then you're in bad shape. Just watch the nearest couple next to you. And here's what you say to them. I think we're about ready now, Sonny. Yeah. If you can't do no better, baby. Well. Babe, I think I'd better try to find me somebody else that can. baby. Baby, I think I better try to find me somebody else that can. almost through with it now, so I just want to give a little bit of warning to the fellas. If you're a fella, and that happened to you, it ain't but one thing to do then. Going over to mother's. Yeah. Because that's where she's at. I don't know about that. Yeah, that's where she's going. Ain't nobody else got her. Because I wouldn't trust you though, Bob, you know. <laughs> you and I like the same type of ladies. Yeah, yeah, yeah. But when you get over to mother's, kick the door down. And soon as you kick the door down, fall down on your knees. What? Fall on your knees. And when you look up, look up in a praying position. And you look straight out and you say, I'm sorry. While they're trying to figure out what just happened, say it again and you say it softly. Sorry. What? You just go ahead and you tell them, I'm sorry. And you get real sexy like Bobby Bland, you said. say it then. Like this. I didn't hear you good. Say it again. and then when you hear this noise behind you, you know that's dad. And where there's dads, usually there are sons. You know they're already mad at you anyway. But you know what they say? That ladies are tender-hearted, you know. Uh-huh. So you say it again. Baby, I'm sorry. And then you let the tears start to fall. And as that noise get a little closer to you, just fall all out in the floor and start kicking them. Baby, can't you see I'm sorry? I can't hear you, Bob. I'm sorry, baby. Just go ahead and do your act, you know. I'm sorry. And then you say, uh, I'm sorry, baby. A little louder, be. Sorry. Uh, that's the way you call her. You know how when you get in there. Sorry. <laughs> Say it again. Sorry. No, I'm sorry. Baby, you know I'm sorry. Yeah, yeah. Everybody, come on. God is sorry. For whatever you did, you sorry about it. So anyway, you see what I was starting to say. If it's a lady, when she cried, somebody will usually say, call the doctor, call somebody, please, to come help this child. Sorry. But you see, if a, if a dude started crying, sorry. anytime a dude cries, you know what they say? Call the police. Call somebody to come get this fool. But you just keep on doing your act. So just before I leave, Bobby, yeah. if you messed up this weekend, if any of you people in the audience messed up this weekend and didn't do what you were supposed to do, now's your time to say Bobby Bland en B.B. King. Dat hebben ze echt lekker uitgemolken. Zeg, een van de meest intrigerende platen van 2012... vond ik eh, die laatste van Kendrick Lamar. Good Kid M-A-A-D City. Mad City. Maar dat mad staat voor twee dingen. My Angry Adolescence Divided... En belangrijker nog, My Angels on Angel Dust. Want zo was het toen hij opgroeide in Crompton in California. Het is een conceptalbum waarin hij vertelt hoe die jeugd was. Niggas always trying to pop bottles. Niggas love to pop bottles. Go ahead, get you a table, my nigga. Get you a table, my nigga. Pull up. Frank, Frank. Headshot. Frank, Frank. Sit down. Frank. Frank. Stand up. Frank. Frank. Pass out. Frank. Frank. Wake up. Frank. Frank. Fade it. Frank. Frank. Fade it. Frank. Frank. Frank. No syrup in this cup, but this that poa. When you see me poa. Turn up till you throw up. Like a bulimic fiending for Earl over them toilets. If I run out of liquor in your city, yo, where the store at? One bottle two bottles. I'm a soldier, never sober. Cup runneth over. Don't give a fuck about cirrhosis. One life, that's all we have. Okay, let's toast to that. Then dive in the pool full of liquor. Swim laps like Michael Phelps. Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Hold up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it. Frank, Used to wake up every morning to a glass of Alizé. Hope this dollar shot of E and J will take the pain away. Aim and shoot shots of Soraka make the girls get loose with it. We all tripping off that hen like a female chicken. You with it? So Yeah. Spread your wings, you probably won't get far. I honestly wouldn't advise operating a car. Nah. Try not to let the peer pressure get the best of ya and end up giving it up in a restroom like the rest of us. why you babysitting only two or three shots. So I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Hold up. Frank. Yeah. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Yeah. Frank. Yeah. Pass out. Yeah. Frank. Yeah. Wake up. Uh. Frank. Yeah. Faded. Yeah. Frank. Uh. Faded. Yeah. So it's that groovy little nigga known for popping them bottles. Under my pants be a golden dead bitch. Everything about me solid. Burberry nigga them be my draws. Alexander McQueen in closet. Swagged out king, yeah nigga I'm puff. Uh, had that pussy throbbing. Someone tell me where the drugs at. I'm into that. Twisting off the molly caps. So rock you don't fuck with goose. Can I get a shot swimming your juice? Worth a stack a minute. Every day that shit repeat. I ain't trying to sweep you off your feet. Bitch, did you see your tariff seat? Yeah. You why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour Drink it. Headshot. Drink it. Sit down. Drink it. Stand up. Drink it. Pass out. Drink it. Wake up. Drink it. Fade it. Drink it. Fade it. Drink it. Sure. Sure. Watch, like, like, like, like, like. Oh, man. Girls wanna play, play, play. Where is she taking me? I got, got, got, got, got where she take all I, all I, all I, all I have in life is my new appetite for failure, and I got hunger, pain that grow insane. Tell me, do that sound familiar? If it do, then you're like me. Make an excuse that your relief is in the bottom of a bottle, and the green is in the leaf as the window open. I release everything that corrode inside of me. I see you joking while you laugh. Don't you feel bad? I probably sleep and never ever wake up. Never ever wake up. Never ever wake up. In God I trust. But just when I thought I had enough.